uur. Freddy van met het NOS-journaal. Sinds vorig jaar vallen die tehuizen waar terminale patiënten verzorgd kunnen sterven... onder de zorgverzekeringswet en niet meer onder de AWBZ. Maar de zorgverzekeraars betalen veel minder. De directeuren van twee hospices verklaren in de uitzending dat ze de begroting niet meer rondkrijgen. Een hoogleraar hospicezorg Teunissen wijst erop dat bovendien vorig jaar al honderden mensen niet in een hospice konden sterven, omdat ook de vergoeding die zij van de zorgverzekeraars krijgen daarvoor te laag was. In België is een man vrijgelaten die werd verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Ayoub Bazarouche zou hoofdverdachte Abdeslam onderdak hebben geboden na de aanslagen. Maar volgens de rechter in Brussel is daar te weinig bewijs voor. Bazarouche werd eind december opgepakt. Van de Belg Zakaria G. werd de hechtenis verlengd. Hij wordt nu formeel verdacht van terroristische moorden en deelname aan een terroristische groep. Een andere verdachte blijft voorlopig vastzitten op verdenking van betrokkenheid. Een 62-jarige man uit Texas is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... na zijn tiende veroordeling wegens het rijden onder invloed sinds 1980. De rechter zei dat het de taak van justitie is de gemeenschap tegen notoren drankrijders te beschermen. Over 15 jaar kan de veroordeelde voor het eerst een gratieverzoek indienen de Nederlandse vrouwen hebben de finale van het EK in Hongarije verloren. Het thuisland won met 9-7. De Hongaarse vrouwen hebben zich door die overwinning geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Nederland kan zich in maart nog plaatsen tijdens een kwalificatietoernooi in Gouda. Het weer, de lokale gladheid in het noordoosten verdwijnt en de regen trekt weg. Het wordt een graad of 4 vannacht. Morgen op veel plaatsen zon, maar niet in het oosten en zuidoosten.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 Op jouw ZFM Zandvoort. Het tweede uur alweer, jawel. Met niemand minder dan One and Only. Ja, mag ik een applausje? Ja, niet allemaal tegelijkertijd. Daar aan de andere kant van de radio. The one and only DJ Dion Sydney. Ik zal niet langer door die plaat heen praten. Hij, die vocaal die is zo lekker erin. Maar niet getreurd. Je kunt ook eh, deze set nog een keertje naluisteren. Hij wordt gewoon opgenomen. Ik zal straks eventjes eh, vertellen waar hij komt te staan. Maar dan kun je ook eh, de andere set van DJ Dion Sydney beluisteren. Genoeg gehoord. Tijd voor in de mix. Dit is hier. Dit is DJ Dion City. myself behind. Everything I have is right here. It might be a tough act to follow. I know my time right here is just borrowed. So while we got it, ain't worried about nothing. Everything I have is right here. I know it feels so good to be loved, feels so good to be loved by you. be loved. I'm so different to be loved. Where the flesh dark and there is no light, you have to shine even more bright. When it left the soul and there is no life, play that beat and let's go back. Let's go back. Let's go. I was cold to the fire, but you never let the burning stop. The fear in your eyes from falling deeper. Wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together. We're together now. We're together now, now, now, now. Gracias. to the rave like wow. Wow, wow. Wow. Step in the club like blow. Bad bitch on my arm like wow. Got money in the bank right now. Bottles on ice, that's how we get down. Slap money on the bar like blow. Got the henny in my palm like wow. I wanna enter the rave like wow. to the rave like wow money in the bag right now. Bottles on ice, that's how we get down. Slap money on the bar like blow. Got the henny in my palm like wow. I wanna enter the rave like wow. Wow, wow, wow. Step in the club like blow. Bad bitch on my arm like wow. Got money in the bag right now. Bottles on ice, that's how we get down. Slap money on the bar like blow. Got the henny in my palm like wow. I wanna enter the rave like wow. Wow, wow, wow. Step on the floor like blow. Enter the rave like wow. ass deep down low. is our chance. No one can stop us now, cause this will be our last dance. volgende week vrijdag zijn we weer bij je. 9 uur sharp. Met heel veel nieuwe nummers. We gaan het hele internet, alle platencollecties weer afstruinen.